Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Er komt komende jaarwisseling net als in Duindorp ook geen vreugdevuur op het strand van Scheveningen. De gemeente Den Haag heeft de Scheveningers geen vergunning verleend, heeft waarnemend burgemeester Remkes bekendgemaakt. Dit jaar moesten Scheveningen en Duindorp een vergunning aanvragen voor het bouwen van de vuurstapels, omdat die de afgelopen jaren veel te hoog waren gemaakt. Daardoor ontstond in Scheveningen in de nieuwjaarsnacht een vonkenregen die schade aanrichtte. Vanwege de afgelasting is het al een paar dagen onrustig in Duindorp. De Tweede Kamer wil dat er een verplicht vrouwenquotum komt... voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. De SP heeft voorgestemd en daarmee is er een meerderheid. In de toekomst moet tenminste 30% van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw zijn. Van de regeringspartijen stemden VVD en ChristenUnie tegen een verplicht vrouwenquotum. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff ziet af van het verder ontvangen van wachtgeld bovenop zijn salaris als Kamerlid. Op Facebook schrijft Dijkhoff dat hij nog steeds vindt dat hij recht heeft op de vergoeding, maar dat hij niet telkens wil worden aangesproken op zijn keuze. Vorige week ontstond ophef nadat bekend was geworden dat Dijkhoff jaarlijks 37.000 euro wachtgeld ontvangt. Vandaag maakte Beekblad HP De Tijd bekend dat hij ook nog een reiskostenvergoeding van 4900 euro per jaar ontvangt, terwijl hij zakelijk gratis kan reizen. Landen in de Europese Unie mogen zelf bepalen of er regels komen voor fabrikanten die meewerken aan de aanleg van 5G. Het Chinese bedrijf Huawei is daarbij niet bij voorbaat uitgesloten. Dat schrijven de telecomministers van de EU in een gezamenlijke verklaring. De meningen over Huawei verschillen binnen de EU sterk. Zowel Polen, net als de VS, geen zaken doen met de Chinezen... omdat dat bedrijf mogelijk spioneert voor de Chinese overheid. Waarschijnlijk wordt donderdag bekend aan welke voorwaarden de 5G-netwerken in Nederland moeten voldoen. Het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Vanavond vooral in het zuidoosten opnieuw mist. Minima liggen tussen de 0 en 3 graden. Morgen droog en vrijwel windstil. Er zijn gebieden met veel wolkenvelden en plaatselijk mist. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch vielen rijden tussen Breukelen en Utrecht met een kwartier op onthoud. Naar Den Haag gaat het langzaam op de A4 tussen Schiphol en Leidschendam op diverse plaatsen. Op de A6 Muiden-Lelystad 10 minuten op onthoud bij Lelystad. A27 Utrecht-Almere opruimwerkzaamheden na een eerdere autobrand vanmiddag bij Huizen... Een uur file rijden tussen Beeldhoven en Huizen.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 Yeah. Know you been waiting, gotta stay patient. We'll be on top in a minute. Yeah. I saw it in the beginning. Yeah. You were bound to give me problems. Go back and forth like it's tennis. Yeah. You got everybody watching, but I see the stars when I'm in it. But I gotta leave when I'm finished. Gotta get back to my business. Money and fucking these bitches. You must be lonely. You must be sad. Keep hitting up guessing where I'm at You be complicated, still make me laugh She's a real pain in the ass, but she still get the bag When I'm mad, I still want her Like the first day we met, first time we had sex, babe I need you. I be on my way to come see you, see you. You got a man, we ain't equal, equal. I would never do you like he do, he do. Most these girls be see through, see through. Why your homegirl so evil, evil? Ain't none of your friends' business, ain't none of your friends' business about what we do. You wanna be more than a number two, wanna be more than a one night. Ooh. I'm trying to chill and fuck on you. I'm trying to make you comfortable. I'm trying to make you comfortable. Hit that block and stun with you. Anything you wanna do, anything you wanna do. You must be sad guessing where I'm at. You be complicated, still make me laugh.